Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Noord-Holland en Groningen hadden in 2020 volgens het CBS het meest onder de coronacrisis te lijden. De economie in die provincies kromp daar met zo'n 7 en 5 procent. In Groningen komt dat door de verminderde gaswinning. De provincie Noord-Holland had veel te lijden onder de malaise in de reissector door de coronacrisis. Studentenvakbond LSVB wil dat het kabinet meer doet voor studenten van hogescholen en universiteiten. Studenten vallen bij bosjes neer en de rek is eruit, zegt de bond. Volgens de vicevoorzitter hebben studenten bewezen op een verantwoorde manier met de maatregelen om te gaan. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig, vinden ze. Volgens uitgelekte berichten mogen mbo's en middelbare scholen binnenkort wel weer deels open. In het centrum van Veghel is een drugslab gevonden. De politie ontdekte het Crystal Meth Lab gisteravond... na klachten over een chemische lucht. Mensen uit het pand gingen er in een auto met hoge snelheid vandoor toen de politie kwam. Ze reden daarbij een roldeur eruit. De auto en de inzittenden zijn nog niet gevonden. Reizigers uit Nederland zijn sinds middernacht voorlopig niet meer welkom in Marokko. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Marokkaanse overheid dat besloten... omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland hoog blijft. De ambassade in Rabat laat weten dat alle vluchten vanuit Nederland voorlopig zijn geschrapt. Dat geldt ook voor vluchten vanuit Duitsland, Turkije en Zwitserland. Het weer. Vanmorgen is er nog wat sluierbewolking, maar in de loop van de dag schijnt de zon. Het blijft zacht, Temperaturen tussen de 14 en 18 graden. En ook de komende dagen blijft het zacht en zonnig met hogere temperaturen.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 Maakt niet uit wat jij wil Maar voor nu groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar. Wanneer de drempels komen op jou en het leven niet verloopt zoals je had verwacht.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 There must be like to see you. Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling. advice. Morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. ZFM. better one through. Better than not think that you'll lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new.